Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een Italiaanse journalist en een Belgische schrijver... die in april in Syrië werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. De twee zijn onderweg naar huis. Waarom de twee nu zijn vrijgelaten is niet duidelijk. De Italiaanse premier Letta liet in een verklaring weten... dat hij de hoop nooit had opgegeven... en de Belgische premier Di Rupo sprak op Twitter zijn opluchting uit. De Italiaanse journalist werd in 2011 ook al korte tijd gegijzeld. Hij zat toen in Libië. Het gebruik van palmolie als biobrandstof is in zes jaar tijd in Nederland verdubbeld en in Europa meer dan verdrievoudigd. Dat zegt Milieudefensie. Nederland is de grootste importeur en verwerker van palmolie in de EU. Milieudefensie is erg kritisch over het gebruik van palmolie als brandstof voor het verkeer. Er wordt tropisch regenwoud voor gekapt en ook wordt landbouwgrond gebruikt dat leidt tot voedselschaarste. De Europese Commissie heeft voorgesteld om het bijmengen met biobrandstof te beperken tot 5 procent. De natuurorganisatie roept het Europees Parlement op om daarmee in te stemmen. De politie in Limburg heeft twee mannen opgepakt die lagen te slapen in bestelbusjes vol koperdraad. Het zijn twee Roemenen. Ze hadden twee busjes helemaal volgeladen met 132 rollen koperdraad. Het totale gewicht was 6,5 ton. De busjes stonden in Blerik bij Venlo en vielen op door hun Spaanse kentekens. Het is onduidelijk hoe de Roemenen aan het koperdraad kwamen, maar de politie gaat uit van diefstal. De eigenaar wordt nog gezocht. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 7-5, 6-7 en 6-1. Het is de zeventiende Grand Slam-titel van Serena Williams. Rolstoeltennister Aniek van Koot won het US Open in haar categorie. De Winterswijkse van 23 was als tweede geplaatst in New York... en versloeg in de finale de Duitse favoriete Sabine Ellebrock. Dan nog het weer. Vannacht mogelijk mist. Overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Ladies and gentlemen, this is a night of the good life with Adeline. Me and Mr. Mustard sleeps in the park, shaves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a ten bob note up his nose such a mean old man. Such a mean old man. His sister Pam works in a shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the queen. Only place that he's ever been always shout out something obscene. Such a dirty old man. Dirty old man. Well, you should see Polythene Pan. She's so good looking, but she looks like a man. Well, you should see her in drag, dressed in a polythene bag. Yes, you should see Polythene Pan. Yeah, yeah, yeah. Oh. Get a dose of air and Jack Button killed. She's killer Dilla when she jets at the yield. She's the kind of a girl that makes a news of the whale. Yet you could say she was attractively built. Yeah, yeah, yeah. Oh, listen to that now. <laughs> oh, look out! He's... She came in through the bathroom window. Protected by... But now she sups her thumb and wonders by the banks of her own lagoon. Didn't anybody tell her? Didn't anybody see? Sundays on the phone to Monday. Tuesdays on the phone. She said she'd always been a dancer. She worked at 15 clubs a day. And though she thought I knew the answer, well, I knew what I could not say. And so I quit the police department and got myself a steady job. she tried her best to help me. She could steal, but she could not rob. Didn't anybody tell her? Didn't anybody see? Sundays on the phone to Monday. Tuesdays on the het was, we waren weer een stukje van de Beatles eh, uit 1969. De vocals van de medley op kant B van, eh, van het album eh, Abbey Road. met plezier blijf ik mijn KRO-collega's van Goudmijn promoten. Hè? Iedere vrijdag mooie verhalen van luisteraars. Toren tussen 2 en 4 op Radio 5. Op haar ronde door Nederland. In haar nieuwe knalrode knetterbak komt onze razende reporter Helene Hummelen... veel vreemde vogels en uitheemse diersoorten tegen maar vaak ook heel gewone meisjes of jongens met een ongewoon verhaal. Jozef Aubelkas, zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder... die zichzelf een doodgewone kaaskop noemt, heeft een beklemmend verhaal. Luistert u naar Gevangen. Ik kan heel boos zijn, alleen over onrecht. In december 2004 gaat Jozef Oebelkas voor zijn werk naar Marokko. Als er bij het bedrijf waar hij voor werkt drugs worden gevonden... wordt Jozef opgepakt en na een totaal ondoorzichtige rechtsgang... wordt hij veroordeeld tot tien jaar cel. De ergste dag, dat was de dag dat ik die tien jaar celstraf kreeg... waarvan ik, ja, ik was echt van overtuigd van ja, dit gaat gewoon goed komen... want er is geen enkel bewijs tegen mij. Sterker nog, er is heel veel bewijs tegen anderen. Die, die gaan ze oppakken. En dan toch komt het justitieel systeem, de rechters komen gewoon weg... met een valse beschuldiging. Zij kunnen het gewoon maken om tien jaar zelfstraf in jouw schoenen te schrijven, terwijl er gewoon helemaal geen ene enkele aanleiding toe is. En dat er nog wordt gezegd vanuit Nederland... we mogen ons niet mengen in de rechtsgang van het buitenland. Hoe kan het nou dat ik nergens kan aankloppen... terwijl het zo overduidelijk is en niemand kan mij helpen? Dat mag gewoon niet. Je mag niet iemands vrijheid zomaar ontnemen. Jozef Oebelkas zit 4,5 jaar onterecht vast in Marokkaanse gevangenissen. Dus de gevangenis waar ik langst heb gezeten is naar het Salé. Die gevangenissen die huizen eh, vijf, zes, soms wel 8000 man. Ik zat er op een afdeling met vijf, 600 man. En daar werd je gewoon tussen gegooid en gesmeten. Je kreeg geen eten, drinken, dekens, je kreeg helemaal niks. Dus zoek het echt maar uit. En er zaten dan drie bewaarders bij de poort. En dan mocht je dus natuurlijk niet zomaar doorheen. We sliepen met z'n allen op de grond. is een cel ja, helemaal vol met mensen. Net als sardine in een blik eigenlijk. Dus je sliep daar aan weerszijden van je hoofd met voeten en op een heel smal stukje eigenlijk. Ja, dat was een speciale geur die er altijd hing. Het was een hele bedompte geur van al die mensen. 30, 40, soms al meer dan 50 man op een kamer van ja, uh, eh, 4 bij 10 meter. Dus het was altijd heel erg krap. Iedere ochtend begint ja, met het ochtendappel om half negen ochtends. Dan stond je dus op. Eh, wat er dan gebeurde is dat er een hele lange rij stond van heel veel mensen die allemaal naar het toilet moesten. Oftewel, er begonnen altijd, altijd al de eerste vechtpartijen. En dus staat Jozef eerder op. En dan had ik in ieder geval mezelf al opgefrist. En dan zat ik niet meer in die, uh, in die rotzooi en ruzies van, eh, van het toilet. En dan moest je in rijen opgesteld staan. Werden de koppen geteld op een hele strenge manier. Wah, wah, juice, toilet, araba. En om 11 uur gaan de celdeuren weer dicht. Was het gewoon op je cel zitten. En dat ging eh, ja, vaak toch ook gepaard met eh, heel vaak ruzies. Want ja, je zit toch 24 uur per dag eigenlijk op elkaars lip. Dat gaat over de kleinste dingetjes. Bijvoorbeeld eh, dat iemand een pakje sigaretten miste... en iemand anders ervan beschuldigde dat dat pakje sigaretten gestolen was. En dat hij dan had gedaan. En maar hij zei van, ik heb het helemaal niet gedaan. En nou, dat kon soms uitlopen op massale vechtpartijen. En dan kwam dat vanuit niets. Dat het dan af en toe rustig was in de cel en dan ineens schreeuwde iemand. Ja, dat was het van, eh, van ja, in mum van tijd was het dan eh, gewoon uh, hommeles. Ik bedoel, je, had daar moordenaars, je had daar mensen die verkrachten. Dus je had mensen, mensen met messen en ze maakten daar zelfgemaakte voorwerpen van scheermesjes. En ja, er hoeft maar iets te gebeuren en iemand sneed je halsslagader open. En dan, en dan lig je daar en dan, ben je, en is het gewoon over. Dus die, die angst die draag je ook altijd constant mee. Maar wat je wel gewoon ziet is dat het wel op een halve meter van je vandaan dat het gebeurt. En dat als iemand zo wordt neergestoken, ja, en dan zag zo iemand door zijn knieën en van ja, die gaat er gewoon ter plekke dood. En je ziet het allemaal met al dat bloed om je heen en eh, ja, dat zijn situaties. Ja, dat, eh, is op mijn netvlies gebrand. Dat zal, dat zal ik ook nooit meer vergeten. Het was gewoon een heel hard leven daar. Er zijn zat momenten geweest dat ik uh, gewoon het opstond en het gewoon helemaal niet zou zitten. Iedereen wist dat ik daar niet hoorde te zitten. Het was bewezen, het was, het, was, het was aangetoond en toch moet je dan weer die dag door. Van zijn moeder krijgt Jozef een eindeloze stroom aan opbeurende brieven. Tot het moment dat ze ernstig ziek wordt en in een Nederlands ziekenhuis belandt. Ja, en dan zit je daar maar te, te wanhopen en eh, ja, je hoofd tegen de muur aan te stoten... want je, kunt, je zit als een rat in de val. En je kan gewoon nergens heen. En zijn moeder is Jozefs steun en toeverlaat. Ja, dan, dan val je in een enorm diep gat. Mama, so tanto felice Per Perché ritorno da te La mia canzone ti dice Che è il più bel giorno per me Mamma, so tanto felice viver lontano perché mamma solo per te la mia canzone vola mamma sarai con me tu non sarai più sola quanto ti voglio bene questo forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio. per la vita non ti lascio Mijn moeder was ook mijn steun en toeverlaat. Je moeder, je zou toch maar je moeder of, of je vader, hè, waar ik ook natuurlijk erg veel van hou... die zou je maar eh, moeten missen en eh, dat, en dat hij of zij komt te overlijden. En dat je gewoon niet bij de begrafenis aanwezig kunt zijn. Of, eh, ja, daar, daar, wil, daar wil ik niet eens aan denken gewoon. En uiteindelijk is het dan ook weer goed gekomen met mijn moeder. Maar dat zijn wel hele intense momenten. Jozef zoekt naar manieren om zich staande te houden. Wat ik altijd aan mezelf heb gemerkt, ook gewoon in mijn hele leven eigenlijk... is dat ik nooit bij een bepaalde groep hoorde... Eh, maar dat ik altijd zeg maar, bij iedereen hoorde. Ik sta altijd wel voor iemand klaar en dat heb ik altijd wel gehad. Die medemenselijkheid eigenlijk werd zelfs in zo'n donkere, deprimerende en gevaarlijke wereld gewaardeerd. En dat hij zich zo kan opstellen, komt ook door de brieven van zijn moeder. Mijn moeder bleef me iedere keer wijzen op de mooie dingen van het leven. En daardoor kon ik eigenlijk constant weer mijn eigen situatie relativeren. En zeggen van ja goed, de situatie is nou eenmaal zo. Maar laat ik het mooie niet uit het oog verliezen. Ze had me ook een keer een pakket opgestuurd met twee harde echten. En zij schreef toen in, in een begeleidende brief... Kind, stop die twee harde echten in iets met water en kijk wat er gebeurt. En iedere keer als zij mij een opdracht schreef, dan voerde ik die ook uit. Dus ik deed dat en er kwamen van die groene ja, puntjes uit en het groter en groter. En op een gegeven moment was het echt een groen plantje. Dat was mijn plantje in die donkere cel. En een eh, bewaarder viel dat op en die vroeg hoe ik eraan kwam. En dan, ik had het uitgelegd en dan vond het zo leuk eigenlijk... dat hij eh, vroeg van, goh, zou je het misschien ook leuk vinden... om hier gewoon een stuk gevangenistuin te beheren? He, want ze vertrouwden me, ze kenden me. Ik had al eh, mijn, mijn best gedaan om hun taal te leren. Hè? Dus om het Marokkaans-Arabisch machtig te zijn. En ja, en zo heb ik dus die gevangenistuin gekregen. Mocht ik van de afdeling aflopen zonder dat mij gevraagd werd waar ik heen ging. Want ze wisten dat ik naar mijn gevangenistuin ging. Echt gewoon tuinieren, echt gewoon groene vingers een beetje gekregen daar. Uh, met tips van mijn moeder in haar brieven trouwens. <laughs> ja. En hij begint te sporten. Je had daar geen fancy fitnesscentra. Je had daar gewoon een heel groot binnenplein met heel veel mensen. En eh, daar waren we gewoon rondjes aan het lopen. Rondjes lopen, rennen, eh, springen, uh, opdrukoefeningen, allemaal dat soort oefeningen. Het was soms ook al met, met 30, 40 man dat we gewoon een hele grote kring onze oefeningen deden. Want anderen zagen dat en die wilden toch eigenlijk ook wel iets doen met hun, met hun tijd. En je wordt fitter, je voelt je beter. Jozef inspireert zijn medegevangenen. Ik gaf ook twee keer per week gaf ik ook Engelse les. Je had er een klaslokaaltje en dat immense complex. Dus echt aan een klasje van 15 tot 20 van die jongens. En blijft zijn ogen richten op de mooie dingen van het leven. En zo had je ook een ooievaarsnest bovenop een minaret, eh, minaret van een moskee. Eh, en dat stak net boven de gevangenismuren uit. Het was echt mijn ooievaarskoppel geworden. Ik was eh, een soort van ongevraagd geadopteerd. En ze kregen op een gegeven moment een paar maanden later jongen. En die piepte zo boven het ooievaarsnest uit. En dan was ik toen zo van onder de indruk dat ik rende naar de cel. Dat ik al die jongens erbij riep van... Goh, mijn ooievaars hebben baby's gekregen. En dat ze ook daadwerkelijk allemaal kwamen kijken. Nou, je zag dus die kleine vogeltjes dus met hun eh, kleine vleugeltjes wapperen. En ik keek echt om en er stond denk ik een groep van ja, 25 man stond achter mij. En dan echt met al die littekens en halftanden. Maar ze stonden echt te kijken van, oh kijk eens wat, eh, wat leuk hè, mooi hè. Zwienetje, hè. Mooi hè, die ooievaar. je wordt, je wordt teruggeworpen op een soort van eh, oerinstinct. Op een soort van eh, eh, ja, oerinstinct van de mens. Ik ben toch vaak sterker dan je denkt. Wat mijn oerkracht is, is denk ik echt gewoon die medemenselijkheid. Dus echt gewoon in de meest donkere, donkere periode... en dan leef je echt op de bodem van een maatschappij in zo'n omgeving... is dat je er toch met medemenselijkheid heel veel moois kunt bereiken. En dat is waar ik echt van stond te kijken. En eh, als je het daar kunt bereiken, nou, dan kan het eigenlijk op iedere plek. Hoe moeilijk het ook is, want ik weet dat het niet altijd maar even makkelijk kan zijn. Uiteindelijk zit Jozef Oebelkas 1637 dagen vast... en krijgt hij 400 brieven van zijn moeder. Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a world's lifetime to see. He's wanted just to be free. Strong men shall know. dreams of love is what brought this day here. Evil is lost and hate has deceased. Joy is of what we feast, for life cannot live. wanted just to be free. Please wanted just to be Samen met eh, Pavarotti. Prachtig. Peace Wanted Just To Be Free. En eh, u hoorde het verhaal van eh, Jozef Oebelkas. hij schreef over zijn belevenissen het boek 400 brieven mm, van mijn moeder. En op onze site goudmijn.kro.nl vindt u meer informatie. Goed, dat was Goudmijn. Hè? Luister iedere vrijdag tussen 2 en 4 op Radio 5. Afgelopen juni kreeg ik een Facebook berichtje van ene Heiko Strietman. Nou, ik lees maar weer eens voor. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Heiko Strietman, derdejaars student journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. En volgend jaar studeer ik af met als specialisatie RTV, radio en televisie. Fijn dat hij dat even uitlegt. Met drie medestudenten ga ik 19 juni naar Oeganda... om daar 2,5 week items te produceren. Dit zijn vooral tv-items en omdat ik meer van de radio ben... vroeg ik me af of jij het leuk zou vinden als ik daar een item zou maken. We gaan naar het dorpje Rakai en daar zit ook een Oegandees kinderkoor... dat na de zomer naar Nederland komt. Ze treden onder andere op in doordracht en ook op verschillende plekken in Gelderland. Laat maar even weten wat je van vindt en of er mogelijkheden zijn. Met vriendelijke groet, Heiko Strietman. Nou, en ik kan antwoorden... Ha Heiko, ja, nou, als je er een mooi item van maakt, zal ik het graag voor je uitzenden. Ik heb geen centjes, maar wel zendtijd voor mooie dingen. Ben van 22 juli tot begin september op vakantie. Veel succes in Rakai en, en op de hele reis. Hartelijke groet, Adeline Lier. En hij daarna weer, Hoi Adeline. Nou prima, geen probleem. Is voor mij een superleuke ervaring. Dan ga ik er een mooi item van maken. Zijn er nog specifieke wensen? Lengte, item, et cetera? Goed, Heiko. Ik weer. Enige eis, zolang als dit interessant is, zo doe ik het zelf ook. Hij weer, ha ha ha ha, oké, prima, ik ga mijn best doen. Afijn, het werd juni en Heiko mailde me... Hierbij het item uit Oeganda over het Oegandees kinderkoord Mwaganza. Ik hoor graag wat je ervan vindt en of je het gaat uitzenden. Nu dus, oordeelt u mee. Er valt er wel wat op aan te merken, vind ik. Maar goed, luister. So we are starting with trading. Oeganda, een land en cultuur waar muziek een grote plaats inneemt. In het dorpje Sanje, ten zuiden van de hoofdstad Kampala, klinken vandaag muzikale tonen. Hier oefent het kinderkoor Mwangaza. Dat bestaat uit 20 weeskinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. In de maanden oktober-november van dit jaar komt het kinderkoor naar Nederland... met hun zogenaamde Break Free Tour. En zullen ze gaan toeren door de provincies Zuid-Holland, Limburg, Gelderland en Friesland. kinderen die zijn hier in de ruimte even gaan zitten. Dat geeft mij de kans om ze enkele vragen te stellen. De eerste vraag die ik hier aan een jongetje ga stellen is... waarom wil je nou zo graag zingen? Why do you want to sing? I want to sing because singing is my talent. And singing is a part of my life. Singing is good because when I was still young... I heard some birds singing in the forest... Even me, I loved singing, so I started singing. So singing is good for me. Hij zegt, ik vind zingen erg leuk omdat ik vroeger in het bos ook al mensen heb horen zingen. En daar heeft hij zelf ook wel enkele noten ten gehoor gebracht. En hij voelt zich goed als hij zingt. En dat is waarom hij het graag doet. De kinderen die gaan, zoals ik in het intro al aankondigde, binnenkort naar Nederland. What do you expect from Holland? Wat verwacht je van Nederland? I expect to find my sponsor called Lumis Eggy. I expect to see many things that I never see. Ja, de, kinderen, de meeste kinderen van het koor die hebben in Nederland een sponsor. En zoals hij al heel leuk aangeeft, hij verwacht dingen te zien die hij nog nooit eerder heeft gezien. En dat is natuurlijk vrij logisch, want Oeganda is een heel ander land dan Nederland. Ook een heel andere cultuur. We nog even naar eh, twee meisjes eh, die hier zitten. Oh, nou, en je gaat al staan. What do you expect from Holland? I expect snow and my sponsor Hart Jensen. Oké, dit is eh, een leuk antwoord. Ik vroeg haar van, hè, wat, wat verwacht je nou van Nederland? Ze zegt van, nou, ze verwacht sneeuw. En ze hoopt ook haar sponsor te zien. Nou, of er dan sneeuw gaat liggen, dat weet ik niet. Ik hoop het voor Ik hoop er zelf namelijk ook wel op. Last question, why do you want to sing? Waarom wil je zingen? I want to sing because When I was young, I heard my sister singing, and I told my sister, How do you sing? And told me, You pray to God, God will teach you how to sing. And I started singing. Ze vertelt, vroeger toen ik ehm, mijn zusje hoorde zingen... toen vroeg ik haar van, hoe heb je dat geleerd? Hoe, hoe kun jij zo goed zingen? Kun je mij dat ook leren? En dat heeft het zusje gedaan. Ze heeft ook ervoor gebeden. Het is een ja, christelijk koor met... Al, alle kinderen hebben een christelijke achtergrond. Dus ook dit meisje heeft ervoor gebeden. En zo heeft ze in samenwerking met God en haar zusje geleerd om te zingen. En zit ze nu bij haar koor en zal ze straks in Nederland schitteren. zijn zoals u kunt horen in volle gang. En dit najaar kunt u dan ook gaan genieten van hun performance. Voor locaties en tijden kunt u terecht op de website www.uccf.nl. vond u? Eh, nou, was wel sympathiek, toch? He, we hoefden nou niet te weten dat Oeganda een ander land was. Althans, dat weten we wel. En eh, sommige dingetjes waren ook een beetje... Nou goed, ik vond vooral die kindertjes lief. Fijne, correcte antwoordjes. Sneeuw in oktober. En dat vertalen is natuurlijk ook niet echt nodig, denk ik. Nou ja, goed. Wat voor cijfer geven we hiervoor? Nou, zeg het me maar als u meedoet aan het mysterie van Emily, want dat gaan we nu spelen. U weet het, Jan Emers heeft weer een tekst geschreven, opgedeeld in eh, drie fragmenten. En na ieder fragment eh, ehm, kunt u bellen met 0800-1121 en eh, kunt u mij zeggen over wie u denkt dat het dat dit, verhaal gaat. En wat Heiko Striepman voor cijfer moet krijgen. Nou goed, dat is niet zo heel belangrijk hoor. Ehm, en u kunt lekker een knijpkat winnen. Dat zeg ik dan maar vast. Hier komt het eerste fragment. Hij begrijpt er niets van. Leefde dus zijn hele leven toegewijd aan de nationale zaak. Doet momenteel eigenlijk niets waarvan je zou kunnen zeggen... nou, nou, dat is een hele nieuwe koers. En toch gezeur en gemekker all over the place. Vermoeid zal hij het nog maar weer eens uitleggen. Want moe, ja, dat is hij. Als moe zijn een gezicht zou hebben, nou, dan zou het zijn gelaat zijn. Hij is gepokt en gemazeld in het vak. Hij is eraan gewend dat anderen het allemaal wel aan hem overlaten. En toch, hindernissen, geklets. Hij zal zich vast afvragen waar hij dat nou weer aan verdiend heeft. 0800-1121 als u het denkt te weten. En, uh, wat gaan we draaien? Oh ja, muziek het komende half uur komt eh, uit mijn eigen muziekbibliotheek. natuurlijk. Ik heb namelijk allerlei nieuws binnengekregen de laatste maanden. Veel nieuws in de serie Rough Guides 2. Wat dacht u van kinderliedjes uit Bollywood? twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, oh, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are, how I wonder what you are. You fool? Everybody is a fool, baby, every. बड़ी इज फूल बेबी सभी से जवानी में होती प्यार की भूल बेबी होती प्यार की भूल बेबी ओए twinkle twinkle little star how I wonder what you are how I wonder what you are समझे मैडम व्हाट ओ सीधा कर दूंगा वट बेबी ओ सीधा कर दूंगा वट बेबी यू मेम पछम की ते मैं पूरब का जट बेबी ते मैं पूरब का जट baby All right, I'll teach you something else. Ah, Singing now. आओ ओए Jack and Jill went the hill to fetch a pail of water fetch a pail of water ओए Jack and Jill went up the hill you idiot मैं नहीं तू है इडियट बेबी मैं नहीं तू है इडियट बेबी नारी होके पिए विस्की और पिए सिगरेट बेबी और पिए सिगरेट बेबी ओ twinkle twinkle little star how I wonder what you are हाउ आई वंडर व्हाट यू आर Dat is toch fantastisch? Ik vind dat echt... Hij zijn oude opnames, ik denk de jaren 60 of 70. Goed, aan de telefoon. Ben, goedenacht. Ben, hoe is het? Goed, ja, prima. Ja? Ja hoor, zeker. Iets leuks gedaan dit weekend? Ja, ja, vanavond nog. Eh, een vriend van mij gaat trouwen over twee weken. We hebben vanavond uh, een beetje eh, ja, te vrijgezellenfeest feest eh, proberen te organiseren. Oh, je hebt bedacht. En je gaat toch niet naar Amsterdam en de Wallen op en eh, rare dingen doen en, stropdassen om en al dat soort flauwekul? Hoop ik. Nee, nee, nee, daar heeft hij een verschrikkelijke hekel aan en dat heeft hij ook al duidelijk gemaakt dat dat... Eh, <laughs> niet de bedoeling is. En dat, zou ik ook niet bedacht hebben hoor. Nee, nee. Gewoon iets heel gewoon rustig, gewoon normaal dichtbij in de buurt, dat we allemaal op de fiets kunnen komen. Nou ja, precies. En dan kan je tenminste ook een bootje drinken. Ja, zo is het goed. Ja, hartstikke goed. Ben, wie denk je dat het is? Ik denk Obama. En, waarom denk je dat? Omdat hij er zo moe en grijs uitziet eh, sinds hij begonnen is. Eh. ja, maar dat krijgt... je... dat hij alles loopt uit te leggen en eh, dat niemand, het, niemand hem wil geloven. En, nou. Helemaal fout natuurlijk. Nou, ik vind het wel goed, eh, goed gevonden hoor, maar het is fout, ja inderdaad. Maakt niet uit. Nou, ben, blijf luisteren, ja? Ja, bedankt. Doeg! Hoi. Siebold. Dat ben ik. Hoe is het? Ja, goed. Ja? <laughs> Ja. met jou ook neem ik aan? Ja, met mij ook goed. Wat heb jij gedaan dit weekend? Eh, ja, dat was waardeloos. Het voetballen was, uh, mijn weekend zat helemaal uh, vol met voetballen. Ja. En dat was afgelast wegens droogte de waren te droog. Ja, je gelooft het niet. Nou, ik werd vanochtend wakker van een enorme plensbui. Het is echt, uh, mijn tuintje stond onder water. Hoe kan dat nou? Maar Groningen niet gezond. Het te laat. Wat was te laat? Oh. die, die regenbuien. Oké. Okay. Die hadden twee dagen eerder moeten vallen. Oh, right, oké. Okay. Siebold, weet jij waarom Timo niet meer belt? Nou ja, ik, eh, ik heb een idee. Het is altijd lastig om over een ander te praten. Maar hij is, eh, de man die belt naar heel veel. Ik ben ook wel vaak eventjes wakker, zeg maar. Dan heb ik ook de radio aan. Hij heeft waarschijnlijk hetzelfde. En dan eh, reageert hij vaak. En dat, eh, ja, soms zo vaak. Hij, hij, is bijna een vast onderdeel van bepaalde programma's. Ja. Namelijk donderdag bijvoorbeeld. en hij is een keer behoorlijk ja, beledigd en in de zijk genomen door iemand. Oh? dat hij niet steeds moet bellen dat hij een, aparte stem heeft en dat soort zaken. Hij heeft een lichte autistische stoornis volgens mij, dat heeft hij wel eens verteld. En als je zo op zijn tik getrapt, dat hij gewoon niet meer belt. Nou, en misschien is het nog wel erger, ik maak me soms wel zorgen, want eh, zo iemand kan, eh, ja, die eh, heeft er heel veel last van wanneer mensen boos... boos tegen hem zijn. Ja. ja. wie was dat die, die zo boos tegen hem was? Dat weet ik niet. Oh. heeft hij gebeld toevallig, afgelopen donderdag, om daarvoor zijn excuus aan te bieden. En ik had bijna het idee dat hij een actie ging voeren om Timo eh, terug weer te laten bellen, zeg maar. Oh, nou dan doe ik dat bij deze ook. Want eh, Timo, bel rustig hoor. Ja, ik denk zelf hoe meer aandacht eh, Timo krijgt, hoe erger het wordt. Oh. Ja, dat is psychologisch, maar ja. Oh, nou. daar bel ik niet voor natuurlijk. Nou, anders moet Timo maar eens bellen. Dan wil ik het al wel ja. zo over hebben, want dan vind ik, ik weet het niet. Als hij weet wie het is, ja. Dat klopt allemaal niet. Goed, maar we gaan nu terug naar het spel. Siebold, wie denk jij dat het is? Louis van Gaal. En waarom denk je dat? Ehm, nou, hij legt het nog eens een keer weer uit, vooral aan de media. Hij heeft altijd ruzie met de media. Dat geeft ook wel aan dat hij daar eh, behoorlijk moe van wordt. En eh, eigenlijk is het iedere keer hetzelfde liedje met eh, Louis van Gaal. En daar heeft hij volgens mij al zijn hele leven. Nou ja, ik vind eigenlijk... Iedereen is, gek, behalve Louis van Gaal, denk ik soms wel. <laughs> nou ja, ik vind het... Eh, bij deze omschrijving zou ook Louis van Gaal bedoeld kunnen zijn. Hij is het niet, maar ik vind het... Uh... Eh, die is het toch? Wie? Die is het niet? Nee, die is het niet. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar eh, ik, ik vind het wel passen bij wat hier staat. Maar ja, goed, we, gaan naar het tweede fragment. Bedankt voor het bellen, Siebold. Succes. Ja, Dag. Succes verder. Dag. Even kuchen, was de kuchknop? En was heeft alles te danken aan de korte metten die hij als jonge man maakte. Er was een vijand en daar ging je niet gezellig mee praten. Misschien heeft die tijd hem gevormd. Niks andere wang toekeren. Erop, erop af tot de dood erop volgt. Het liefst aan de andere kant. Misschien denkt hij nu aan de zegeningen van die tijd. Aan de adrenaline, aan seconden, de tijd om te beslissen, aan hij of ik en aan de medailles. Misschien. En wellicht neemt hij zijn beslissingen nog steeds binnen een paar seconden. En misschien vind je het raar dat hij tegenwoordig alles moet uitleggen. Nou, vooruit dan maar. Dan legt hij het wel uit. Op de tv. Nou, doe je best. 0800-1121. En eh, ja, ook nu, nu weer Rough Guide. Ehm, dit keer weer uit Bollywood en uit India dus. En nu disco. Ja, doe maar... Uh... Dance, dance, let's dance. Dance, dance, let's dance. रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है कि दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम झूम झूम बाबा झूम झूम झूम बाबा झूम झूम झूम बाबा ये रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल को आज क्या हुआ है कि धूम बता ही जा रहा है ये रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल जो आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम झूम Disco uit Bollywood. Uit de jaren 60 ook weer uit films. Ehm, ben, daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. <laughs> je dacht het nu wel te weten? Nu dacht ik het wel te weten, ja. maar misschien heb ik het weer fout hoor. Nou? Diederik Samson nu, in dit geval. En waarom, waarom denk je aan hem? Aan, eh, aan zijn Greenpeace-tijd, dat hij lekker eh, ging actie voeren... en of hij nou gearresteerd werd of niet, en die weggesleept werd dat hij alles lekker uit de vrije hand deed. En aan de medailles misschien. Welke medailles zou hij daarvoor gekregen hebben dan? Nou, die, die moeten nog komen. Over twintig jaar misschien. <laughs> nee, nee. Ben, het is helemaal fout. Oké, okay, nou, ik het zo weer proberen hoor. Als er nu niet iemand belt die het goed heeft, probeer het zo weer. Is goed. En eh, alvast veel plezier met je vrijgezellenavond. Doei. Ja, dank je. Eh, Kees. Ja, goeiedag. Goeienacht. Hoe is het met jou? Uitstekend. Ja. Eh. Nog wakker om eh, kwart voor vier? Eh, ik moet werken, dus ik oh. moet wel wakker zijn. Oh, wat? Zit je in de beveiliging of wat? Ik zit in, ja, ik zit in de beveiliging vandaag, ja. Oh, oké, goed. Nou, niks, niks ernstigs gebeurd? Gebeurt nooit bijna iets, hè? Nee, het is een heel rustig nachtje. Dus, ja. Mm. nou, goed. En dit weekend nog iets leuks gedaan? Naast het werk? Ehm ja, dat is kermis eh, bij onze Roosendaal. Dus uh, nou ben ik daar trouwens zelf niet naartoe geweest. Onze kinderen in ieder geval wel. Die hebben een goede tijd gehad. Mm. Oké. Ja, ben je, ben je zelf geen kermisganger? Mm, nee, ik ben er niet zo liefhebber van. Dus, eh, het kost een hoop geld. Dus, <laughs> Nou zeg, dat, wat, een, wat een geld het kost, ja. Mm. Nou ja, dat, dat, is ongelooflijk, ja. <laughs> Ik ga altijd eh, in, in, een klein Frans dorpje, heb, heb je elk jaar kermis, als het dorpsfeest vieren. En heb je dus, eh, je kan touwtje trekken, je kan, die kinderen kunnen met zo'n hengeltje dan die, die, die, die eentjes uit het water vissen, ontzettend leuk. En je hebt dan de, de daar ga ik altijd wel in. En dat is de hele plaatselijke jeugd eh, van alle dorpen eromheen. Dat vind ik echt altijd super. Maar er is ook altijd een danstent waar dan de vreselijkste nummers gedraaid worden. Maar wij dus jong en oud dans. Dat vind ik zo leuk. Ik wou ze, dat, ze dat weer op kermis hier hadden. Met achterin gewoon een grote bar. Maar dan weet je wel, iedereen komt binnen. Nou, goed, dat, was mijn, dat is mijn kermiservaring. Nou, er zit niemand op te wachten. Kees, zeg jij maar eventjes wie jij denkt dat het is. Eh, ik zat te denken aan Anton Geesink. Ehm, dat kan ik me bij deze, dit verhaal de medailles en eh, de andere wangdoeken... Ja, kan ik wel voorstellen... Maar dan eh, ga ik weer terug naar het eerste fragment. Eh, waar, waar wordt hij moe van en wat moet hij steeds uitleggen dan? Ehm, nou ja, eh, hij, in die tijd had hij nogal eens conflicten met, met allerlei bonden. En was hij altijd daarover hoogst verontwaardigd. En ja, wel, legde hij dat moeizaam uit. Alleen ja, hij is natuurlijk al wel intussen gestorven. Dus het is een tegenwoordige tijd. Dus dat is mijn twijfel er dan wel. Ja, daarom. Nou. Dus hij kwam er wel een beetje mee over, eh, in ieder geval mee overeen met, eh, ja, met het profiel. Met, de, met het tweede fragment, maar voor de rest is het hartstikke fout, Kees. Ontzettend fout. dan <laughs> nou, ben ik benieuwd wat het wel is. Eh. Goed. Hey, fijne nacht nog. Ik ga het derde fragment lezen. Doei! <clears throat> En daar staat hij dan. Speelt een beetje de Luther-rol. Dat hij daar staat en niet verder kan. Behalve als hij ergens een bom mag laten vallen. Schieten, daar los je alles mee op. Dan houden ze hun kop tenminste. En zijn baas, IJsbeert, die weet, beter dan hij zelf misschien... dat hij in een val is getrapt. De val van de eigen stoere woorden. En de trouwe vazal lepelt ze allemaal op. De bewijzen die de bommen rechtvaardigen. En de halve wereld gelooft er niks van. <clears throat> Sorry. Ik ben niet meer in Vietnam, realiseert hij zich. En dat is de hele wereld nou weer net wel met hem eens. 0800-1121 als u denkt te weten. Nou, u moet het weten nu tussen nu een eitje. Goed, we gaan eh, nog door met eh, de Rough Guides, maar nu naar een ander continent. let Latin Dance. Latin Dance staat het nummer Ocho Días, acht dagen van Los Corraleros de Majagual. Goed, daar hebben we Sico. Goedenacht, Sico. Goedenacht. Voor de weer is genoemd, net als Timo. Ik gewoon eventjes weer eens bellen. Ik denk dat het David Cameron is, maar dat zal wel niet goed zijn. Nee, hoe kom je nou op David Cameron? Nou, dat is de beste vriend van eh, Obama. Nou, dat volgens mij al lang niet meer. Nee, nu niet meer, hè? Nee. Nee. nee. dat klopt niet. Nee, dit is, je, hebt helemaal, je, ziet, je zit warm, maar je zit helemaal verkeerd. Alles goed, Circo, verder? Nou, goed, goed, goed. Het gaat slecht met het bedrijf. Oh, nou ja, dat is... Het eh, heel slecht. Oh jee, nou goed. Gaan we het niet, over dat, hebben. Niet dat, niet, niet dat mijn baan op de weg op de tocht staat, gelukkig niet. Want ik moet nog maar een paar jaar. Maar er gaan een hoop mensen uit. Ja, Er gaan een heleboel uit, verplicht. Ja, dat is naar. En ik moet meebeslissen. Want ik zit in de ondernemingsstraat. Ja. Chico, ik ga door. Ik, we gaan niet hebben over nare zaken sluiting. Ik wens jou een fijne week vast. Dank je. In ieder geval heb, je mijn stem weer eens gehoord en je weet dat ik nog leef. Is goed. Net als Timo. okay. <laughs> Net Timo. Dag hoor. Goed, dag. Ja, dan hebben we Sander. Ja. Ja, ik heb jou, had je toch laatst ook al aan de lijn? Was vorige week, klopt. vorige week? Ja. En ik zie wie jij denkt dat het is. Je krijgt niks hoor, je krijgt alleen de eer. <laughs> het lijkt me fantastisch. <laughs> zeg het maar. John Kerry, dacht ik. Ja, natuurlijk. Ja, hartstikke goed, nou, Sander. Derde was het inderdaad uh, eh, bekijken zaak. Ja. Hey, heb jij een lekker weekend gehad, Sander? Ik heb weer gewerkt. Dus, oh. Dus ja, een prima, prima weekend. Nou goed. En nu? door, uh, nu vakantie. Oh, leuk. Wat ga je doen? Ik ga naar Frankrijk toe naar Normandië. Oh ja, waar Normandië? In de Calvados, klein plaatje Couton la Meurdrac. En ga je lekker Calvados drinken? Heerlijk. <laughs> ja, want nu worden ze allemaal weer, zijn de appeltjes weer klaar. En, eh, ben je wel eens bij die grote, ik ben geweest, uh, Permagloire, weet je wel? Dat, dat merk ken je vast wel, van ehm, Calvados? Ben je in die fabrieken geweest? Of geval in, die, in die, dat moet je niet zeggen. Permogla, ja wel, jawel. Maar dat is al lang, eh, lang geleden. Dus ik verstond je even niet goed. Ik ben daar ook geweest inderdaad. In uh, zit hij geloof ik. Ja, precies. Ja. ja, ben ik geweest. Nou, hey, heerlijk. Ik hoop dat het eh, weer een beetje mee zit. Maar dat maakt helemaal niet uit in Normandië, vind nee. ik. Hè? Eruit is eruit. Precies. Oké. Nou, dan wens ik je gefeliciteerd. Je hebt de eer, want je hebt het weer goed. fantastisch. En, <laughs> en ik wens je fijne vakantie. Dankjewel, fijne Goed. uitzending. Dag. hi. Nou ben ik aan al die heren vergeten te vragen wat ze van Heiko Strietman vonden. Nou ja, mijn, mijn, mijn oordeel was toch het belangrijkste. Sympathiek, heb ik gezegd. Eh, ik heb nog een stukje over van de Beatles. Een, een laatste stukje van... Eh, eh, dat half a cappella gebeuren, die, die vocals van ehm, het album Abbey Road, kant B. 1969. once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles awake you when you rise. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Oh! And in the middle of the celebrations, I break down. The love you take is equal to the love you make. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Oké, okay, dit was hem maar even. Ehm, eh, straks gaan we een leuk lekker hoorspel eh, op herhaling luisteren. Hè? Tranen. Dus pak je zakdoek er maar vast bij.